Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Spaanse kiezingsposters meegenomen. Die waren bedoeld voor het referendum over Catalaanse onafhankelijkheid... dat voor zondag gepland staat. De Spaanse autoriteiten hebben het referendum verboden... maar het bestuur van Catalonië wil de stemming doorzetten. Ook vandaag is in Barcelona weer gedemonstreerd tegen de regering in Madrid. Deze keer gingen duizenden studenten de straat op. In het onderzoek naar het dieselschandaal bij het Volkswagen-concern is een voormalige topmanager opgepakt. Het is Wolfgang Hatz, die verantwoordelijk was voor de ontwikkeling van motoren. Toen het schandaal van de Schummeldiesels bekend werd, zou die zijn vertrokken met een gouden handdruk van miljoenen euro's. Eerder werd ingenieur Giovanni Piamo opgepakt vanwege het gesjoemel met de uitstoot van dieselmotoren. Mogelijk heeft hij verteld over de betrokkenheid van Hatz bij het schandaal. Het is feest in de Eiffeltoren. Die heeft in de afgelopen 128 jaar 300 miljoen bezoekers getrokken. Dat wordt vanavond gevierd. Elk half uur is er een speciale lichtshow. De eerste 1500 bezoekers mochten gratis naar binnen. De 324 meter hoge Eiffeltoren werd gebouwd voor de wereldtentoonstelling in Parijs in 1889. Vitesse heeft ook zijn tweede duel in de Europa League verloren. De Arnhemmers waren in Frankrijk niet opgewassen tegen Nice. Het werd 3-0. Het duel lag kort na rust een kwartier stil doordat de verlichting tot twee keer toe uitviel. De andere partij in groep K, tussen Lazio en Zulte Waregem, eindigde in 2-0 voor de Italianen. Lazio en Nice hebben nu zes punten uit twee wedstrijden. Vitesse en Zulte Waregem staan allebei op 0 uit 2. Het weer. Vanavond en vannacht is het overwegend droog.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 we gaan eens luisteren naar eh, lekkere New Age muziek. De eerste is gelijk weer een nieuwe, ook een nieuwe artiest, waarvan ik de naam niet kan uitspreken. Allemaal buitengewoon. Um, de achternaam eh, gaat zoiets als Monique. Um, nee, Minook dat nou, maakt niet uit. In the Name of Stillness, dat kunnen we wel uitspreken. Zo heet de, naam van het album en de track. is De track van deze jonge dame. Ga eens lekker voor zitten. Wil je meelezen, dan kan dat. Dan in de vorm van de playlist peacefulradio.info. En dan vind je naast de playlist nog heel veel andere nieuwtjes. En natuurlijk deze radioshow kan je daarop terugluisteren. velars plezier. This is Josie Quick with Perpetual Motion, and I'm one of the artists on Peaceful Radio. Please visit my website at www.perpetual-motion.net.